uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. 1,2% meer dan in 2015, meldt het CBS. In totaal is er voor bijna 1,7 miljard ton getransporteerd. Vooral binnen Nederland en dan met name over de weg. Vrachtwagens vervoeren vooral landbouwproducten, voeding en bouwmaterialen. Er ging wat minder de grens over, maar dat is nog altijd ruim 60% van het totaal. Ook goede doelen profiteren van de oplevende economie. Door de economische crisis ging het een paar jaar wat minder, maar vorig jaar kregen ze 13% meer binnen uit donaties en nalatenschappen, blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Volkskrant naar de 25 grootste goede doelen. Zo kreeg het Oranje Fonds een gift van 51 miljoen euro uit een familiefonds. Het grootste goede doel is nog altijd KWF kankerbestrijding, dat 119 miljoen euro vergaarde. Elektronica-concern Foxconn uit Taiwan gaat voor 10 miljard dollar een fabriek bouwen in de Amerikaanse staat Wisconsin. Dat moet daar 13.000 banen opleveren. Dat heeft president Trump bekendgemaakt, die tijdens een verkiezingscampagne meer banen beloofde. Het Taiwanese bedrijf is een van de grootste elektronica-concerns ter wereld... en maakt onder meer de smartphones van Apple en Samsung. Er komt een rechtszaak over een konijn dat drie maanden geleden doodging tijdens een vliegreis. Het dier, het grootste konijn ter wereld, van bijna een meter lang... werd in Chicago doodgevonden in het bagageruim van een toestel van United Airlines. De eigenaren wilden met hun bijzondere dier geld verdienen op shows... en eisen van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij een vergoeding voor de dood van het konijn nog zeker tot na de ochtendspits is Rijkswaterstaat bezig met het herstel van de A2... tussen de knooppunten Holendrecht en Amstel. De snelweg in de richting Amsterdam verzakte gisteren bij boorwerkzaamheden. Die worden eerst afgemaakt en daarna kan Rijkswaterstaat de gaten en scheuren in de weg herstellen. Het weer in het oosten nog regen, verder soms wat zon, maar ook kans op een bui.